Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Een gezin uit Utrecht is veroordeeld voor de handel in drugs... en het witwassen van honderdduizenden euro's. De vader, moeder en vier zoons vormden volgens de rechter een criminele organisatie. Een zoon van 32 kreeg de hoogste straf, vier jaar cel. Via zijn zonnestudio in de wijk Lombok werd geld witgewassen. Daar zijn onder meer huizen in Marokko van gekocht. Boris Johnson gaat aan kop om de Britse premier mee op te volgen... blijkt na de eerste ronde van de interne partijverkiezing. Minister Jeremy Hunt van Buitenlandse Zaken die eindigde als tweede... minister Michael Gove van Milieu als derde. Van de tien kandidaten die zich hadden gemeld om leider van de conservatieve partij te worden... zijn er drie uitgeschakeld. Medewerkers van een logistieke dienstverlener die eh, zaken doet met Schiphol... die worden verdacht van drugsmokkel. In januari werd er bij het bedrijf 27 kilo cocaïne gevonden tussen een partij bloemen. Na onderzoek onderschepte de marechaussee nog eens 160 kilo op Maastricht-Aken Airport. En die mensen die bij het bedrijf werken of werkten, die zijn opgepakt. de verdachten komen uit Nederland, Polen, Azerbeidzjan en Letland. Tennisser Robin Haase is uitgeschakeld in de tweede ronde van het gasttoernooi van Rosmalen. Hij werd in twee sets verslagen door de Chileen Christian Garin, de nummer 32 van de wereld. En vorig jaar bleef Haase ook steken in de tweede ronde. En Dionne Staks verruilt de NOS voor de Avrotros Ze gaat samen met Twan van Peperstraten een dagelijks programma op NPO Radio 1 presenteren. Ook wordt ze het gezicht van verschillende tv-programma's, waaronder DNA Onbekend. En de 34-jarige Staks kwam 12 jaar geleden als stagiaire binnen bij de NOS en begon in 2012 met presenteren. Het weer nog. In het oosten vrij zonnig, in het westen meer bewolking en ook kans op een felle buit is een graad of 19.